wonderbaarlijke nummers van Stevie Wonder aan het begin van de show op deze, nou toch wel aardige zondagmorgen. Yester me, Yesterday you en eh, nog iets moois. Welkom bij de show, gaat duren tot 12 uur en ik ga je oren verwennen met prachtige muziek. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. En dat niet, natuurlijk, eh, dat niet alleen natuurlijk, maar ook ehm, een interessant onderwerp. We gaan het hebben over de operatiekamer. Wat gebeurt er na steekwonden? Je hoort het straks na Shirley Bessie onder andere. I'd like to run away from you, but if you never found me, I would die. I'd like to break the chains you put around me, but I know I never will. you stay away, and all I do is wonder why the hell I wait for you. But when did common sense prevail for lovers when we knew it never never treat me like you should. So what's the good of loving as I do? Although you always laugh at love, nothing else would be good enough for you. want to be in love with anyone but you. You make me laugh, you make me cry, you make me live, you make me die for you. You make me sing, you make me sad, you make me glad, you make never, never, never want to be de keierlatten neemt, nou dan gebeurt er dus dit is dus, volgens eh, Orchestral Maneuvers in the Dark. If You Leave. En voor hoorde je Never Never Never van uh, Shirley Bessie natuurlijk. Hè? Ja. Ik zie daar altijd heel veel pluimen, felle waai, want ze zingt windkracht 9. En dat is maar goed ook, want dat is haar specialiteit. Straks eh, gaan we praten met uh, Maaike Hogeboeling. Zij is operatieassistent en ze Assisteert bij steekwonden. En dat is best wel actueel, want er wordt best wel veel gestoken. Nou, gelukkig niet zo heel erg vaak in onze regio, zal ik maar zeggen. Maar landelijk is het beeld toch wel een beetje schrikbarend, zou je kunnen zeggen, onder de jeugd. Wat het allemaal voor een eh, operatie betekent, dat hoor je straks hier in de show. kwijt. Eén grote ronde tafel, pak een stoel en kom erbij. Er is genoeg voor iedereen, voor iedereen genoeg. Tas maar toe, wees niet bang. Schep maar op, ga je gaan. Schep maar op en ga je gaan. Oh ja, ik zou het haast vergeten. Eén ding moet je weten, anders gaat het erg mis. Er is genoeg voor iedereen, maar neem niet meer dan nodig is. Je kijken. Daar is royaal, geen portier, geen plaats bewijzen, plek voor allemaal. Genoeg, genoeg voor iedereen, voor iedereen genoeg. Tas maar toe, wees niet bang, schep maar op en ga je gang. Schep maar op en ga je gang. Oh ja, ik zou het haast vergeten, één ding moet je weten, anders gaat het erg mis. Er is genoeg voor iedereen, maar neem niet meer dan nodig is. Nee, niet, nee, niet, nee, niet, meer dan nodig is. Nee, niet, meer dan nodig is. Das maar toe, wees niet bang, schep maar op, ga je gaan ga je gang. Ja, ik zou het haast vergeten, één ding moet je weten, anders gaat het erg mis. en ga je Oh ja, ik zou het haast vergeten, één moet je weten, anders gaat het erg mis. Er is genoeg voor iedereen. Op iedereen gerekend, daar is gastvrij. Eén grote ronde tafel, bak, een stoel en kom erbij. Er is genoeg voor iedereen, voor iedereen genoeg. Dat is maar toe, wees niet bang Schep maar op, ga je gang. Schep maar op en ga je gang. Oh ja! Upset with who you are, upset with what you get, obsessed with everything. upset with what you did, obsessed with holding on to what you have missed. Peace within is up to you, and what you say Tracy Coletto, een singer-songwriter uit eh, Amerika. Be kind to yourself. Prachtig. Hier in de show. Herman van Veen natuurlijk, met Genoeg uit 1990. Ah, eigenlijk wel een mooi nummer. Eigenlijk wel vol moraal, maar dat mag je ook verwachten van Herman van Veen natuurlijk. Hier zijn we op deze, nou toch wel aardige zondagmorgen. Wel koud buiten, eigenlijk. Hmm. Maar komt goed vandaag. Hoewel, graad of zes wordt het hooguit. En het zonnetje blijft schijnen tussen de wolken. En eh, ja, daar gaan we maar van genieten vandaag. En zoals ik al zei, eh, of probeerde te zeggen...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 The Chai Have you seen her? Lekker nummer uit 1972 hier bij de zondagmorgen van GoFam. En de Beach Boys, natuurlijk een mooie klassieker. In My Room. Tijd voor ons eerste gesprek. Hij zit er al een beetje klaar voor, Herman de Bruin. Ik hoop niet dat het een al te bloederig verhaal wordt met uh, Michael Gewoning. Herman, ga je gang. Ik ga praten met een operatieassistent, ze heet Maaike en ze deelt vanaf de OK levenslessen over steekgeweld. En hoe ze dat gaat doen, dat kan ik aan haar vragen, want ze is in de uitzending. Maaike Hogewoning, welkom. Dank u wel. Operatieassistent, je komt nogal eens eh, mensen tegen, dat wordt volgens mij steeds meer, die, die steekwonden hebben. Eh, ja, dat klopt. Ja, helaas wel. Ja. <laughs> In het ziekenhuis werk je dan? Eh, ja, ik werk als operatiekamer eh, eh, voor Defensie en ik ben eh, te werk gesteld in, in een ziekenhuis. Want je bent eigenlijk betrokken bij Defensie? Ja, ik ben militair operatiekamerassistent. Defensie is mijn baas en ja, om mijn skills en drills bij te kunnen houden werk ik ja, op de operatiekamer om, om mijn werkzaamheden dagelijks te kunnen doen. Ja, ja maar dat zijn gewoon burgers dus. dus ja, dan laat je, maar de, de, de militairen hebben niet zoveel steekwonden. Nou ja, op uitzending kom ik uh, uh, nou, steekwonden, nou ja, op een andere vorm nou ja, wel, wonden tegen natuurlijk. Uh, wel wonden tegen inderdaad, ja, ja. Maar de steekwonden zijn meer hier in Nederland, om zo maar ja, te zeggen. Ja, dus, dus om de ervaring op peil te houden zou je bijna zeggen, doe je dit nu in het ziekenhuis? Ja, correct. Ja. Ehm, ja, en dan heb je daar levenslessen over. Maar wat zijn de levenslessen dan die je kan vertellen? Nou ja, eh, daar kan ik heel kort over zijn. Ehm, ja, ik heb dit samen gedaan met de Finder Foundation, eh, Finder met Y. Mhm. We hebben het project Jij bent scherper eh, in het leven geroepen om de jeugd wat meer bewust te maken van wat zijn nou de gevolgen van een steekwond. Hè? Want je denkt heel gauw, ik, ik, ik zet een steek. Ehm, maar ja, dat heeft natuurlijk enorme impact. En ehm, ja, vanuit mijn optiek en, en, en ervaring in Nederland en in uitzendgebied Ehm, ja, probeer ik daar de jeugd van bewust te maken dat je dat ja, dat het wel enorme gevolgen heeft. Onder andere, eh, nou ja, stel je voor, je hebt een steekwond in je buik... en eh, wij moeten een hele grote snee maken om die buik te kunnen controleren of alles in orde is. Ja, ja. En misschien loop je de rest van je leven wel met een stomazakje eh, op je buik. Ja. dat is natuurlijk niet heel fijn als je naar de disco wil. Daar wil je in ieder geval mensen van bewust <laughs> maken... wat de achtergrond is van die steekwond. En dat heb je gedaan met vier korte filmportretten. Ehm, nou ja, ik, ik ben een van de vier die die Finder hebben geportretteerd, om het zo maar te zeggen. Ja, ja, dus je kunt uit je eigen ervaring putten om dat verhaal te vertellen. Ja. Dat is in ieder geval gelukt. Eh, ja, dat denk ik. Ja, ja. Tenminste, <laughs> ik hoop dat het goed overkomt. ja, eh, nou ja, heb je het al gezien of eh, zelf? Ja, ja, ik heb het filmpje zelf teruggezien. En zou het jongeren aanspreken? ja, dat vind ik altijd lastig. Ja, ik hoop het wel. Ja, ehm, Vreemde ogen dwingen. En nou ja, het is iemand die er verstand van heeft, om het zo maar te zeggen. Dus dat helpt meestal ook wel mee. Dus ik, ik, ik hoop dat het werkt. <laughs> Ja, want eh, eh, de, iedereen kan dat gewoon zien. Ze staan op de sociale media. Ja, ze staan op social media van eh, Jij bent scherper op, op Instagram. En volgens mij hebben ze, dacht ik, ook een Facebookpagina en mm. YouTube-kanalen hebben ze erbij. En eh, het is uiteindelijk ook de bedoeling dat er eh, lessen op scholen gegeven gaan worden rondom dit onderwerp. Maar ook, ook zelfverdediging en, en eerste hulp. Hè, als oh. je bij een steekwond aanwezig bent, wat, wat kan je dan doen om iemands leven te redden? En dat doe je niet voor niets, want ja, ik, lees hier, ik, ik, lees het maar gewoon voor. Erpiendo Victore Prosum. Ik weet niet of ik het helemaal goed uitspreek. dat, is, dat is jouw creë jou, op je beret. Eh, nou, zeg het even dan hoe het eigenlijk moet. Erpiendo Victoriae Prosum. Kijk, dat klinkt al een stuk beter. al helpende dien ik de overwinning. Ja, en dan zijn we helemaal weer bij eh, waar je het over had in jouw project. Eh, mensen helpen en mensen weer zorgen dat het niet gebeurt om steekwonden te krijgen. En dat, ja, dat is het mooiste, ja. Dat bij de mensen naar voren brengen, dat dat heel veel impact heeft. Ja. Dat in ieder geval. Ja. Zeker. Als mensen wat meer over jou willen weten, kunnen ze op de sociale media terecht? Eh, ja, ze kunnen mij zeker op social media vinden. Ik heb ook een eigen website waar ze me op kunnen vinden. En eh, ja, Oorlog in de Operatiekamer op Facebook en Instagram. En uh, nou ja, www.mikehoogwoning.nl kunnen ze me ook vinden. Dus, Dan kunnen mensen even kijken hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Maar steekwonden proberen te voorkomen, dat is de grote missie die er nu is. Dat is eh, zeker de grote missie. En daarover is meer te vinden op Jij bent scherper op Instagram. Dat lijkt me een goede zaak om te proberen die steekwonden zoveel mogelijk te voorkomen. Zeker wat de nasleep betreft. Zeker. Ja. Maaike dank Hoogwoning, dankjewel voor het gesprek. En heel veel succes met wat je allemaal doet. Want je bent ook nog, heb ik begrepen, hebt ook nog een boek geschreven. Ja, dat klopt. Nou, daar kunnen we misschien de volgende keer over hebben. Nou, lijkt me leuk. Graag. Nou, dan eh, spreek je weer nog een keer. Maar nu ging het over de levenslessen voor steekgeweld. En dankjewel voor dit gesprek. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. long time ago. Don't keep Oorspronkelijk was het een nummer van de Beatles, maar Paul McCartney vond het nodig om in 1991 eh, een eigen versie te maken van The Long and Winding Road. En daarom hoor je hem hier, omdat hij zo bijzonder is, in Du Show, de, de zondagmorgen van GoFM. Ik ga ervan stoppen. Ehm, heb je onze website al eens bekeken trouwens? Zou ik maar eens gaan doen. Vandaag staan mooie berichten op. Eh, bijvoorbeeld SGP wil eigen metingen van PFAS-waarden. Ja, meten is weten. Nou, dat is een waarheid als een koe. Een zeekoel of is het een zeehond die hier op het plaatje staat. Maar goed, dat is een kleinigheid. Verder Zeeuws-Vlaanderen in actie voor Oekraïne. Je vindt alle details op onze website www.go-rtv.nl. Daar vind je het nieuws van ja, eigenlijk heel veel Vlaanderen bij elkaar. Best wel eh, handig en interessant. En als je gewoon lekker eh, zo nu en dan kijkt, ben je helemaal op de hoogte. ik wil niet meer, je moet gaan slapen. De dag was lang en de nacht te kort, en ik denk dat het zo lichter wordt. Je moet gaan slapen. Oh, en ik weet donders goed waarom ik zoveel van je houden kan, maar je wordt snel ouder. groeit zo hard, je past mijn schoenen. Je weet wat je wel en niet wil doen. Je wordt snel ouder. Oh, maar ik hou zo van tijd verliezen met jou. lekker, kleine vriend. Je bent veel meer dan je pa verdient. Jij en je zusje. En zoals je klaar staat, grote broer. Bloed is bloed, geen gauw. Pas op je zusje. Maar ik hou zo van tijd verliezen met jou. gaat de vliegers vlug. En als je er bent, dan kan je niet meer terug. Blijf nog even wie je bent. Groei niet te hard, mijn kleine vent. Luister even, kleine heer. Het is nu te laat, ik kan niet meer. Oh, maar ik hou. zijn toch een paar mooie verschillende uitvoeringen van dit eh, prachtige lied, Oh Lady Mary. Maar vandaag hier bij GoFam, gewoon omdat het lekker is, eh, kozen we voor David Alexander Winter. Tuurlijk. En een prachtig nummer van uh, Raccoon. Nog maar net uitgekomen, hartstikke nieuw. Tijd verliezen. Nou, wij verloren hier geen tijd om het je te laten horen. Dus ik het wel aardig tegen 11 uur. Wat schiet de tijd op, hè? Jongen, jongen, jongen. Vooral als je naar je zin hebt en we hebben vandaag wel bijzondere muziek. Ook muziek die is aangevraagd zomaar. Er zijn mensen geweest die hebben me even gemaild en gevraagd van... wil je dit nummer in je show draaien? Nou ja, dan doe ik dat normaal niet altijd. Maar deze keer natuurlijk wel. En als je een suggestie hebt, dan mag je dat natuurlijk gewoon doen hoor. Je kunt me bereiken via Facebook of wat dan ook. Eh, no problem. En kijk ik wel of het in de show past. Bijvoorbeeld dit nummer van Crosby, Stills, Nash, Cathedral. Dat kan natuurlijk wel. Zeker op zondag. pretty good. So I dropped into the luxury of the lords, fighting dragons and crossing swords with the people against the hordes we came to conquer. Seven o'clock in the morning, here it comes. I taste the warning, and I'm so amazed I'm here today, seeing things so clear this way. In the car and on my way to Stonehenge. I'm flying in Winchester. sunlight pouring through the break of day. Stumbled through the door and into the chamber. There's a lady setting flowers on a table covered lace. And a cleaner in a distance finds a cobweb on her face. And a feeling deep inside tells me this can't be the place. I'm flying in Winchester Cathedral. All religion has to have its day. Expressions on the face of the same made me say died, it was a birthday, and I noticed it was mine. And my head didn't know just who I was, and I went spinning back in time, and I arrived. Sometimes someone you're Nou, zo warm is het ook weer niet hoor. graad of eh, vijf is het. <laughs> Dat is niet bepaald warm. Maar het is een mooi vooruitzicht, want we zitten natuurlijk alweer een paar dagen in de lente natuurlijk. Hè? Billy Idol, Hot in the City en voor Crosby, Stills, Nash en Cathedral. Ja, zoiets hè. Ehm, ik ga even er van tussen. Het is mooi geweest voor dit uur. Zometeen ben ik bij je terug naar een reeks mededelingen en daarna... Eh, ja, ben ik weer terug met prachtige muziek. Eh, een beetje meer tempo. En natuurlijk een reportage van Jeroen van Gent. Want hij ging ook weer de straat op met zijn blauwe microfoon. En vroeg u het hemd van het lijf. Het komt eraan over een paar minuten. Tot zo.